Drie uur door Almegens met het NOS-journaal. De advocaten van Dominique Strauss-Kaan gaan vandaag opnieuw proberen... om de IMF-topman op borgtocht vrij te krijgen. Afgelopen maandag besloot de rechter in New York dat hij moest blijven vastzitten. Strauss-Kaan zou vluchtgevaarlijk zijn. De IMF-topman zit sinds zaterdag gevangen... en zou geprobeerd hebben een kamermeisje van een hotel te verkrachten. De advocaten van Stroos-Kaan zouden de rechter een nieuw voorstel hebben gedaan. Een borgsom van 1 miljoen dollar en huisarrest met een elektronische enkelband. De president van de Nederlandse Bank, Nout Wellink, vindt dat er een interimbestuurder moet komen bij het Internationale Monetaire Fonds nu Stroos-Kaan vastzit. In het tv-programma Knevelen Van den Brink noemde hij de president van de Europese Centrale Bank, Jean-Claude Trichet, een goede kandidaat. Trichet zwaait binnenkort af bij de ECB. Bloedleverancier Sanquin en het Radboudziekenhuis in Nijmegen onderzoeken of de regels voor bloeddonoren moeten worden aangepast. Aanleiding is een heftige allergische reactie bij een jongetje van zes na een bloedtransfusie. Het kind heeft een pindaallergie en kreeg bloed van drie donoren die pindas hadden gegeten een dag voordat ze bloed gaven. De artsen stonden voor een raadsel toen het jongetje heftig reageerde na de transfusie, maar de moeder herkende de symptomen. In de medische wereld was deze reactie op donorbloed nog onbekend. Het verhaal wordt vandaag gepubliceerd in het gezaghebbende vakblad New England Journal of Medicine. Met het kind gaat het goed. De Portugese voetbalclub FC Porto heeft de Europa League gewonnen. In Dublin won Porto de finale van Sporting Braga met 1-0. Vlak voor rust scoorde Falcao het enige doelpunt. Het was zijn zeventiende in de Europa League dit seizoen. Porto werd dit seizoen landskampioen van Portugal... En zondag kan de club de derde prijs van dit jaar winnen. Dan speelt Porto in de finale van de Portugese beker. Het weer vannacht bewolkt en vanuit het noordwesten hier en daar regen.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 Tim, de technicus, en uh, ik wat, dat, wat, was toch wel heel mooi. En afwijkend weer van het eh, origineel zoals je dat kent van eh, de cd. Adele die je dus voor het nieuws hoorde met To Make You Feel My Love. Maar wat heb je na het nieuws gehoord? je hoorde een optreden van Robert Palmer samen met UB40... die in 1990 de hit hadden met I'll Be Your Baby Tonight. Bob Dylan die nam dat op voor zijn LP John Wesley Harding in de jaren 60... En UB40, die band die bestaat nog steeds. Die doen nog steeds optreden. Sterker, ze gaan zelfs binnenkort optreden in Nederland. In augustus zal dat plaatsvinden. 25 augustus dan verscheen de band in Leeuwarden... en de 26e dag later in de Rode Hal in Kerkrade. ze zijn ook nog eh, actief op een festival, Bavaria Open Air. Zal iets te met bier te maken hebben. Eh, dan zullen ze optreden in Lieshout. Drie optredens van UB40 in augustus, eind augustus, dus hier in Nederland. Welkom bij het tweede gedeelte van de Nacht Klinkt Anders hier bij de Varen op Radio 1... waarin wij nou zeker tot zo'n kwart voor vier schat ik aandacht besteden... aan het repertoire van Bob Dylan. En waarom, je hebt het misschien her en der wel gehoord... de man die wordt aanstaande dinsdag 70 jaar. Bob Dylan was een fan van Johnny Cash en omgekeerd gelde dat ook. Go away from my window. Leave at your own chosen speed. I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need. You say you're looking for someone who's never weak, but always strong to protect you and defend you, whether you are right or wrong. Someone to open each and every door, but it ain't lightly from the ledge, babe. Go lightly on the ground. I'm not the one you want, babe. I'll only let you down. You say you're looking for someone who'll promise never to part. Someone to close his eyes for you, someone to close his heart, someone to die for you and more, but it ain't me. You say you're looking for someone to pick you up each time you fall. Together flowers constantly and to come each time you call. And we'll love you for your life and nothing more, but it ain't. It ain't me you're looking for, babe. Johnny Cash samen met zijn partner destijds June Carter. It Ain't Me Baby, een compositie van Dylan. Dylan die de 1964 opnam en een jaar later zette Johnny Cash het op de plaat. We zijn weer toegekomen hier bij De Nacht Ging Anders aan een eigen opname, een Radio 1 opname. Want wat ik je nu laat horen, dat werd 9 april 2008 gemaakt in Met het oog op morgen. Daar toen een optreden van Bart Peters. Yeah. En je hoort zijn interpretatie van I Want You. Ik doolde door het wonderland van de ochtendelijke middenstand. Zelfs voor de tijd van het jaar was het nog koud. Ik kocht twee broden en een lang wit brood. Op de radio was Milosevic dood, maar dat is niet wat ik je zeggen wou. Ik wil je, ik wil je. Oh, ik wil je nooit meer kwijt. Mm, ik wil je. Hey. Psychologie in eerste kan, ik kreeg er stenen kloten van. Gewichtig doen over man versus vrouw. Dat onderzoek leek toen op vers, nu is dat allemaal commerce. Maar dat is niet wat ik je toe vertrouw. Ik wil je wil je, oh ik wil je, nooit meer bij en voor altijd. Het gaat om kop of letter, toeval is een basiswet. Geen dirigent die dirigeert, want we zijn voor geprogrammeerd. Yeah, maar daar wen je aan. En voor je het weet, word je samen al. Maar je moet dat in zijn context zien en met het juiste licht misschien. Maar dat is niet wat ik je toevertrouwen laat. Ik wil je, ik wil je, ik wil je, Oh, ik wil je, ba pa Bart Peters was in april 2008 klonk in Met het oog op morgen... waar hij toen live aanwezig was met zijn band. I Want You werd gewoon simpelweg Ik Wil Je. Nog een keer Dylan vertaald. If You Gotta Go, hoe klinkt dat in het Frans? Dan krijg je heel gewoon City Dwa Partir, Fairport Convention. trouver la porte, mais si tu dois partir, attends. Mais si tu dois partir, par temps Mais si tu dois partir, par temps Mais si tu vas partir. 6 uur, de nacht klinkt anders met Roel Koeners. all over now, baby blue. yeah, yeah. It's all over, it's all over now, baby blue. It's all, it's all over now. Oh yeah. It's all over now, baby blue. je kan luisteren naar de stem van eh, Van Morrison. Opgenomen in de jaren 60, deze opname van eh, Van Morrison. En het werd destijds ook op een single uitgebracht. Maar die single flopte, <laughs> merkwaardig genoeg. Terwijl het toch een hele vrije uitvoering is van dit It's All Over Now, Baby Blue. Dylan zelf die, eh, nam het op voor de LP Bring It All Back... die in 1965 verschenen. En daarvoor had je dan die uh, Franstalige versie van Fairport Convention. Engelse band, vandaar dat het Frans ook niet heel vlek werkloos was. Eh, Dylan zelf die had dat in, 65, eh, in 64 opgenomen. If You Gotta Go, Go Now, maar Si Tu Dois Partir van Fairport Convention... werd een hit in 1969. Het was trouwens de enige hit voor uh, Fairport Convention in 1969... met dat Si Tu Dois Partir. Dit nummer kent ook diverse versies, onder andere van Eric Clapton. Maar ik laat je een hardrock versie horen... Guns N' Roses. Guns N' Roses uit 1992. En het was toen de best verkochte single van het jaar in 1992. Guns N' Roses met Bob Dylan's Knocking on Heaven's Door. Dylan zelf die... Eh, nam hij in 1973 op voor een eh, film. Hij maakte dat voor de film Pat Garrett en Billy the Kid. En Guns en Roses, hoe staat het daarmee? Nou, die jongens die hebben een eh, druk tourschema voor eh, de komende periode. Ze zullen 30 september eh, optreden in het Sportpaleis in Antwerpen. En 3 oktober, dan zijn ze ook in Nederland. Dan zal Guns en Roses verschijnen op het podium van het Arnhemse Gelredoom. Bob Dylan, je hebt meer dan een uur zo'n nou, bijna anderhalf uur denk ik bij elkaar kunnen luisteren naar het repertoire van Bob Dylan. En dan de meester zelf nog maar eens een keer. 1966. De dubbel LP, Blond on Blond. Met daar een aantal aantrekkelijke hits. Maar het meest bijzondere is dit 11 minuten durende set-eyed Lady of the Lowlands. With your mercury mouth In the missionary times And your eyes like smoke and your prayers like rhymes, and your silver cross, and your voice like chimes. Oh, who do they think could bury you with your pockets well protected at last? your street car visions which you place on the grass and your flesh like silk and your face like glass who could they get to carry you said I'd leave The a set at profit says that no man comes my warehouse eyes my Arabian drums should I put them by your gate or said I your sheets like metal, and your belt built like lace, and your deck of cards, missing the jack and the ace, and your basement clothes, and your hollow. could I guess you with your silhouette when the sunlight dims into your eyes where the moonlight swims and your matchbook songs and your gypsy one him would try to impress you. Said I'd lead you the lowlands where the sad-eyed prophet said. put in by your gate. just to kiss you with your childhood flames on your midnight rug and your Spanish manners and your mother's drug. could resist you. Said I'd lead you up the lowlands where the sad-eyed prophets say. I leave them by your gate. Oh, sad eyed lady, should I wait? Oh, the farmers and the businessmen, they all did decide to show you where the dead. to hide. But why did they pick you to sympathize with their side? How could they ever mistake you? They wished you'd accepted the blame for the farm, but with the sea at your feet and the phony false alarm, and with the child. and your like and ghost-like soul. Who among them could ever think he could destroy the sad-eyed prophet say that no man comes. My warehouse my Arabian drums. Should I leave them by your gate? For sad-eyed that way. zeggen ze eh, van de beste LP van Bob Dylan. Maar wat is de beste LP? Dat blijft een moeilijke keuze, <laughs> een subjectieve keuze in ieder geval. Een hele goede LP, een dubbel LP. Dat is Blond on Blond, afgekort tot eh, Bob. <laughs> Hoe komen ze erbij? En in ieder geval hoorde je van die LP het sluitstuk... Set-Eyed Lady of the Lowlands, Bob Dylan. Aanstaande dinsdag wordt hij 70 jaar... Op de televisie uh, eh, valt er eigenlijk niet zoveel te beleven. Of je moet terechtkomen bij BBC. BBC 4, morgenavond, vrijdagavond. Dus dan is vanaf tien uur de documentaire te zien die Martin Scorsese regisseerde. In 2005 verscheen die documentaire onder de titel No Direction Home. Het is een vier uur durend document die de BBC in eh, twee delen uitzendt. Het eerste gedeelte is morgenavond om 10 uur... en het eh, tweede gedeelte zaterdagavond om 12 uur. En aansluitend daarop nog meer Dylan-documentaires... waarvan ik je eh, de details zal besparen... maar die kun je ongetwijfeld vinden op de website van BBC4. Onthoud die zender, je kan hem alleen ontvangen... als je een eh, uitgebreid digitaal pakket hebt of een eh, satelliet ontvangen... waarvan de schotel gericht is op de Astra 2. Dylan dus heb je uitgebreid kunnen beluisteren. Hier bij De Nacht klinkt anders de Vara op Radio 1. Dan nu een liedje over Dylan... in mijn leven al zo vaak van held vergist. De foute vrouw aanbeden en de juiste trein gemist. Maar één ding weet ik zeker en verdedig ik beslist. Er is op deze wereld slechts één wereldartiest. Hij kan soms grondig zeuren zonder zin en zonder toon. Maar zelfs dat zinlozeuren dat vind ik buitengewoon. Soms zoek ik naar de uitgang en dan wil ik weg van hier. Maar in de hemel is geen dillen, daarom draaien we hem hier. de boomste weg in Highway 61. Maar als ik weer de baan op moet, dan voel ik toch die drang. Om luidkeels mee te zingen met die kerel die verlangt. Naar een mooie set lady, die bestaan ook in dit land. Je kan me niet verwijten als ik weer Sarah speel. Maar hou me in de gaten, want soms wordt het mij te veel. Pak met het deksel op een kier. Maar in de hemel is geen deel. van mijn favoriet poëet. De winter kan niet bijten als ik mij geborgen weet. Door zoveel warme verzen over lief en over leed. Begrijp me goed, God is hij niet, niets menselijks is hem vreemd. Hij heeft misschien een zweetlucht en een lastig darmprobleem. wansmaak welig diert. Wie is in de auto onze liefste passagier? Wie behalve Tillenbob zorgt voor ons rijplezier? In de hemel is geen Dillen, daarom draaien we hem En tot zover dan het hoofdstuk Dylan hier bij De Nacht Denkt Anders de Vader op Radio 1. En het werd afgesloten met een hommage aan de meester. In de hemel is geen Dylan, zo heet het uh, liedje. En het werd gezongen door het eh, Vlaamse cabaretgezelschap De Nieuwe Snaar. Dan hier bij de Nacht ging het anders aandacht voor de sterfgevallen van de afgelopen week. Voor afgelopen weekend werd bekend dat Cornel Dupree is overleden. Dat is een naam die iedereen veel zegt. Maar pas op, de man heeft een heleboel uh, studiosessies bijgewoond. Hij is in totaal te vinden op eh, maar liefst 2500 plaatopnamen. En niet zomaar plaatopnamen. Plaatopnamen die hitparade-status hebben. De gitaar die je hoort van hem, Cornel Dupree. Bij respect van Aretha Franklin. opgewekte eh, gitarist in die tijd. Cornel Dupree, 68 jaar oud is hij geworden. 8 mei jongsleden overleden. En hij was hier te horen in Respect, een van de grote hits van Aretha Franklin. Dan een van de grondleggers van de ska-muziek. Vooral met zijn drumwerk. Lloyd Knip, 80 jaar oud is hij geworden. De Scatterlights, dat was de band waar hij actief in was. instrumentale, instrumentale muziek van de groep de Scatterlights... met het nummer Injes, met aan de drums Lloyd Knip... die 80 jaar is geworden. Vorige week donderdag toen overleed hij op... 80-jarige eh, leeftijd dus. En hij was al een tijdje ziek, maar toen hij vorige week hoorde dat hij kanker had, leverkanker had, toen was het snel bekeken. Hij overleed vorige week dus. Lloyd Knip, slagwerker bij de Scatterlights. Bob Flanagan. Die overleed afgelopen weekend. Bob Flanagan, een van de zangers van The Four Freshmen. Be careful, it's my heart. not my watch you're holding, it's my heart. before you start. Be careful. It's my heart. It's my heart. It's my heart. zo heet ook. Be Careful, It's My Heart. Waarin je de stemmen hoorde van de Four Freshmen. En van de Four Freshmen is nog één persoon in leven. En afgelopen zondag overleed Bob Flanagan. Hij zong niet alleen, hij was niet alleen een eh, goed zanger de tenor in de Four Freshmen. Hij speelde ook nog diverse instrumenten, zoals de trombone en de gitaar. En ook contrabas speelde die Bob Flanagan. Hij is eh, even, kijken, 83 jaar geworden. Dan de klassieke wereld. De klassieke muziekwereld die heeft de afgelopen week afscheid moeten nemen van Bernard Greenhouse. 95 jaar is de man geworden. Cellist. En hij was ooit samen met Isidore Cohen en Menachem Pressler... de oprichter van het Boza trio pianotrio in C-mineur, opus 1, nummer 3 van Ludwig van Beethoven... uitgevoerd door het Bozar trio met Bernard Greenhouse op de cello. Bernard Greenhouse, die 13 eh, mei overleed op 95-jarige leeftijd. Zo dadelijk Dorald Megens met eh, een overzicht van laatste nieuws... en tot die tijd rond Sexsmith. Heavy clouds all sun refuses to shine. If you're bent on bringing me back down, better get in line. Something I said has got you so mad. You wanna give me a piece of your mind. You intend on making me feel bad. You best get in all hanging around And the sun refuses to shine If you're bent on bringing me back down Better get in line i never meant for your flowers to wilt, Or to sour all your sweet wine If you mean to shower me with guilt Better get in line If you're crying over milk that's spilled I'll take a number and better